Levi van Eck met het NOS-journaal. Mensen die thuis zuinig omgaan met energie... doen dat vooral om kosten te besparen... in plaats van uit milieuoverwegingen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Ongeveer 90% van de Nederlanders zegt kleine dingen in huis te doen... om energie te besparen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aandoen van een trui als het koud is... in plaats van de verwarming hoger te zetten. 55-plussers letten beter op hun energieverbruik dan jongeren. Er is een serieuze overnamekandidaat voor de IJsselmeerziekenhuizen. Dat zegt de voorzitter van de cliëntenraad. Het zou gaan om de vier locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en op Urk. De overname geldt niet voor het MC Slotervaart in Amsterdam... dat ook in zwaar weer zit. Gisteren werd bekend dat de vier IJsselmeerziekenhuizen... samen met het MC Slotervaart in Amsterdam... uitstel van betaling hebben aangevraagd. Vaak een voorbode van een faillissement. Het MC Slotervaart in Amsterdam neemt inmiddels geen nieuwe patiënten meer op. In postpakketten voor de Amerikaanse oud-president Barack Obama... en de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... zijn mogelijk explosieven aangetroffen. Ook andere prominente democratische politici en de nieuwszender CNN... ontvingen verdachte pakketten. Bij CNN staat vast dat het om een zogenoemde pijpbom ging. De burgemeester van New York spreekt over een terreurdaad... en president Trump zegt dat er alles aan wordt gedaan om de verzenders te straffen. In de Champions League heeft PSV thuis gelijk gespeeld tegen Tottenham Hotspur. Luc de Jong scoorde vlak voor de blessuretijd de 2-2. In dezelfde pool won Barcelona met 2-0 van Internationale. PSV staat nu laatste en heeft één punt, net als de Spurs. Het gat met de nummer 2, Inter, bedraagt vijf punten. Andere opvallende uitslagen. Dortmund versloeg Atletico Madrid met 4-0... en Paris Saint-Germain kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen Napoli. Het weer vannacht is het overwegend bewolkt bij een graad of 10.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 Alors, à votre demande répétée encore une fois. encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois.